Kees Groot met het NOS-journaal. Het gaat niet goed bergring. van de migranten die op 1 april hun inburgeringsdiploma zouden moeten hebben gehaald, is maar de helft geslaagd. Minister Ascher spreekt van tegenvallende cijfers en heeft een onderzoek ingesteld. Migranten hebben drie jaar de tijd om het inburgeringsdiploma te halen. Regeringspartijen VVD en PvdA noemen de cijfers schrikbarend. De VVD wil dat Ascher de wet strenger gaat handhaven. De PvdA wil meer begeleiding voor inburgeraars. Najim Lashrawi, een van de terroristen die op 22 maart zichzelf opbliezen op Saventem, zou vijf jaar lang op dat vliegveld hebben gewerkt. Dat zegt de Vlaamse televisiezender VTM. Om op het vliegveld te mogen werken had Lashraoui een speciale badge nodig die alleen te krijgen is na een veiligheidscheck. Het Forum voor Democratie spant een kort geding aan tegen de staat vanwege het besluit om door te onderhandelen over het Oekraïne-verdrag. Het Forum vindt dat daarmee de referendumwet wordt overtreden. Volgens die wet moet er zo spoedig mogelijk een besluit worden genomen of de uitslag wordt gevolgd. In het asielzoekerscentrum in Echt is een man aangehouden op verdenking van opruiing en het ronselen voor de gewapende strijd. Dat heeft het OM in Limburg bekendgemaakt. De politie kwam de man van Marokkaanse afkomst op het spoor na een melding uit het AZC. Hij is sinds drie weken in Nederland. Ajax staat weer bovenaan in de eredivisie. De club won vanavond met 2-0 van Heerenveen. Ajax staat daarmee in punten weer gelijk met PSV, maar de Amsterdammers hebben een beter doelsaldo. Feyenoord speelde gelijk tegen Heracles. In Almelo werd het 2-2. FC Utrecht verloor thuis met 2-0 van de Graafschap. PEC Zwolle NEC werd 2-0 en FC Twente won met 2-0 van Excelsior.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 Hij heeft prachtige nummers eh, ingezongen en eh, treedt nog altijd eh, in het land op. En is al ruim de 70 gepasseerd, maar gedraagt zich toch nog als een jonge man op het podium. Rob de Nijs, ik ben daar een fan van, luisteraars. Evenals van Jasper Taconus. En Jasper Taconus is een vrij onbekende naam voor u... Dat weet ik, want eh, in Nederland is hij helemaal niet zo bekend. Hij opereert in de musicalwereld. Daar is hij heel erg populair en heel erg bekend onder zijn collega's. En Jasper Taconis heeft een prachtige stem. Hij was eh, in de studio bij mij eh, tijdens een radio-uitzending. En hij heeft toen ook live gezongen. En het was kippenvel, echt waar. De man heeft een prachtige stem. You Raise Me Up leent zich daar ook prachtig voor.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 waar hij glansrijke rollen te spelen krijgt. En onder zijn collega's zeer gewaardeerd. En ook bij mij, want hij heeft een prachtige stem. Dat geldt ook voor Elvis Costello. Die heeft nou eigenlijk een hele aparte stem. Getrouwd met Diana Kroll.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 We gaan even naar Lederborg, dat ligt in Denemarken. En daar speelde Gary Brooker met zijn Procol Harum live... het prachtige Wider Shade of Pale. Frankie Waringers. Ja, nog heel goed bestemd. Even die onsterfelijke nummers, Why the Shade of Pale. Dan heb ik het natuurlijk over Procol Harum en de, eh, de gedaante van Gary Brooker. U bent, eh, luisteraars, uh, eens gewend... dat mijn goede vriend Onno Hulshoff hier ook in de studio is... en voor u mooie keuzes maakt. Maar we hebben gewoon wel contact met elkaar, hoor. En het gebeurt gewoon op afstand. En Onno heeft gewoon even gebeld met Bert Midler. From a distance. It's the voice of peace. It's the stem van Bad Midler met From a Distance. Ik draai hem speciaal voor uh, Onno Hulshoff. Ik ga ook een eh, nummer draaien voor uh, eh, Von Lindeman. Want rond de klok van half twaalf, dan, als het goed is, zit zij bij de radio. of in ieder geval in de kamer vlak bij de radio. En dan luistert ze mee. En dan mag ze graag Oscar Harris horen of, of iemand anders. En ik weet ook wie die iemand anders is. Want het is natuurlijk Elvis Presley. En, maar Barbara Streisand heeft zo'n mooi postuum duet opgenomen met Elvis Love Me Tender. Speciaal voor Von Lindeman. Wasn't it just yesterday when you held me near Whispering the sweetest words that I love Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love dreams fulfilled. luisteraars, weet u wat ik nou niet snap? Dat je, nou, dat, als je al die mooie muziek hoort, geproduceerd door al die verschillende mensen, orkesten, zangers, zangeressen, dat er zoveel narigheid is op de wereld. Ik snap er helemaal niks van, maar ja, wie ben ik? Hè? Ik ben Duif en ik eh, ben hier tot 12 uur om eh, heerlijke muziek voor u te draaien. We gaan genieten van uh, Celine Dion. En die doet dat live dit keer. Een New Day, een live concert in Las Vegas. En eh, ze zingt, eh, eh, ik moet wel even een nummer uitzoeken... wat een beetje in het programma natuurlijk past. Een beetje rustig nummer. A Wonderful World. Nou, dat is, het, dat is het eigenlijk niet hoor. Daar ben ik niet helemaal met haar Het zou een Wonderful World kunnen zijn. Thank you. So very much. I would like... on behalf of all the dancers, the musicians, the singers, the technicians, people you didn't even see during the show tonight who are part of this amazing family. I want you to know that we loved performing for you. I loved singing for you. You were a great audience. Thank you very much. Ja. Mooi gesproken, Celine. I see trees of green de bedoeling, luisteraars. Ik drukte op een verkeerd knopje en uh, toen kwam er ineens een heel ander liedje. En ik wil gewoon dat nummer van Celine Dion wil ik toch, eh, toch afdraaien. Want het is een eh, fantastische uitvoering van What a Wonderful World. Nou, we gaan gewoon eventjes terug naar Celine. En ik hoop dat ze voor ons door wil zingen. that you take dat wil ze niet. Nou, dan ga ik gewoon nog even... Eh, ja, dat wil ze wel. <laughs> We schuiven even verder op het nummer in. Dan gaan we weer. dat maar zeggen met z'n allen. What a wonderful world. Nou ja, ik moet u zeggen, ik liep vandaag in het zonnetje in, uh, in Bennenbroek. Heb wat foto's geschoten. En eh, ja, als je daar zo lekker in het zonnetje loopt... in die mooie natuur, die prachtige huizen die er staan...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 Nou, die uitvoering die ken ik nog niet. Dus die ga ik voor u draaien. Maar De uitvoering eh, van eh, Endless Love, eh, gezongen door Lionel Richie. Nou, die kent u al, maar dan met Shania Twain, heel apart. Luisteraars, ook Peter Bareman is online, zeg maar. En dat is leuk. En hij wil altijd horen het nummer eh, van The Moments and What Now's Girls. En, Peter, ik kan niet beloven dat ik al om acht uur in Bennenbroek ben morgen. Dat ga, ik niet, eh, dat ga ik niet redden, denk ik. Maar goed, jij moet eerst naar de kapper lezen, dus dat maakt ook allemaal niks uit. Maar ik moet wel een paar fotootjes schieten nog daar. Dus eh, ik, kijk wel of ik je tegenkom. Je kan het maar nooit weten. Deze is dus voor Peter speciaal. Girls. Now let's talk about what we know how to talk about best. What is that? Girls. that's cooking. Give me one with a lot of money. Give me two with a lot of honey.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 Even gelet op de tijd, luisteraars, want ik zie dat ik alweer bijna afscheid moet nemen. Eh, u luistert naar nou Tussen App Vloed. Mijn naam is Charles Duiven. En ik wil graag nog eventjes even kessen die draaien met eh, You Take My Bread Away. Dus eh, Peter, ik hoop niet dat je het me euvel duidt... dat ik dat, dat nummer nog even op ga zetten, want dat vind ik zo'n mooi nummer. En dat, dat stokt de adem in mijn keel. You Take My Bread Away, Eva Cassidy. It amazes me how strong the power of love can be. Sometimes you just take my breath away. You watch my love grow like a child. Sometimes gentle and sometimes that you You Take My Breath Away, neem ik afscheid van u. Dank voor het luisteren. Goeienacht en eh, een heerlijke donderdag toegewenst. Het weekend komt er alweer bijna aan, dus... Eh, nog een dagje werken voor de meesten. En ja, sommigen moeten ook op zaterdag of zondag werken. Dat is nou helemaal zo.